Amerika denkt niet dat de nieuwe machthebbers in Kirgizië een anti-Amerikaans beleid willen voeren... De opstand is ook niet aangestuurd door Rusland, zegt een hoge adviseur van president Obama. In Kirgizië staat een militaire basis van de VS die wordt gebruikt voor de strijd in Afghanistan. Er zijn berichten dat de opstandelingen die basis weg willen hebben. De AIVD hoeft mensen niet meer te informeren dat ze zijn afgeluisterd, schrijft ministeris Ballin aan de Tweede Kamer. Het melden zou te veel werk kosten en geen meerwaarde hebben. De AIVD is sinds 2007 verplicht om achteraf tegen mensen te zeggen dat telefoontjes zijn afgetapt, maar dat is nog nooit gebeurd. Een van de redenen is dat afgeluisterde mensen soms na een aantal jaren onvindbaar zijn. Actievoerders van Milieudefensie hebben in Den Haag geprotesteerd tegen Shell. Bij het hoofdkantoor van Shell vormden ze met fakkels het logo van het olieconcern. Ze protesteerden tegen het feit dat Shell in Nigeria gas afvakkelt dat vrijkomt bij de productie van olie. Volgens Milieudefensie wordt zo onnodig broeikasgas uitgestoten. Shell zegt dat het pas kan stoppen met afvakkelen als de Nigeriaanse overheid meebetaalt. In Amsterdam is gisteravond voor het eerst de Erik Hazelhoff biografieprijs uitgereikt. De nieuwe literaire onderscheiding ging naar Jolande Withuis voor haar boek over het leven van een verzetsman, Pim Boelaert. Ze ontving een bedrag van 15.000 euro uit handen van prinses Irene, de beschermvrouwen van de tweejaarlijkse biografieprijs. In een ziekenhuis in Zwitserland is het Britse multitalent Malcolm McLaren overleden. Hij was onder meer producer, kunstenaar, modeontwerper en manager van bands als The Sex Pistols en Adam and the Ants. Daarna scoorde hij als soloartiest hits met nummers als Something's Jumping in Your Shirt en Madame Butterfly.